Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het huis van de overleden loodgieter in Vlaardingen gaat nog beter beveiligd worden, zegt de gemeente. Zijn familie heeft daarom gevraagd nadat ze vannacht voor de zoveelste keer doelwit van een aanslag waren. Volgens de advocaat van het gezin zijn ze daar enorm van geschrokken. Die waren al gechoqueerd natuurlijk door het overlijden van Ron. Maar ja, als je dan binnen 48 uur geconfronteerd wordt met weer eh, om vuurwerk daar af te laten gaan. men heeft daar niet op tijd op kunnen ingrijpen. Op het moment dat daar beveiliging voor het huis stond, daar gebeurde dit niet. Er zijn wel twee verdachten opgepakt vanmorgen op de A4. Eén van die verdachten is minderjarig. De loodgieter overleed maandag door hartproblemen. De man die is opgepakt voor de dood van een vrouw uit Groningen heeft een TBS-verleden. Hij kreeg dat voor het doodsteken van een man in Alkmaar. Gisteren was er een klopjacht nadat een vrouw van 58 dood werd gevonden in een huis. Agenten wisten de verdachte uiteindelijk gisteravond laat op te pakken. De politie denkt dat de dode vrouw en de verdachte elkaar kenden. Bij snoepbedrijf Mars wordt de Vrij Mibo waarschijnlijk nog luxer. Voor dik 27 miljard euro neemt het bedrijf Kellanova over. Waar onder meer Pringles en Kellogg's ontbijtgranen onder vallen. Mars is nu al eigenaar van de merken M&M's, Snickers en Skittles. De grootste fabriek van Mars staat trouwens in Nederland. Daar worden een miljoen repen per uur gemaakt. Het aantal verdrinkingen neemt toe in ons land. Vorig jaar alleen al zijn er ongeveer 100 mensen verdronken in open water. Het komt omdat veel mensen niet weten hoe ze moeten zwemmen of hoe gevaarlijk de zee kan zijn. Daarom kunnen kinderen in Zandvoort dit jaar training zeezwemmen krijgen. Collega Mark Robin Visser die sprak de trainster. Een hoop kinderen komen op het strand en die denken, oh water, leuk zwemmen. Maar de kracht van water is eh, ja, onderschat door heel veel mensen. Maak jij er wel eens zorgen over, over al die kinderen die het niet weten? Ja, zeker wel. Als ik eh, een vrije dag heb en ik zit op het strand, dan zie ik heel veel dingen gebeuren waarvan ik denk, oh, oh als dat maar goed gaat. En wat zouden we daaraan kunnen doen? Ja, langs de hele kust dit doen. En dat is ook een beetje mijn droom om eh, alle gemeentes af te gaan en eh, daar dit verkondigen <laughs> eigenlijk als een soort evangelie. In totaal doen er 100 kinderen mee aan de training. Het weer, vanavond vooral in het noordoosten kans op buien. Morgen een mix van zon en wolken bij 23 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A10. A10 West om precies te zijn.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 Israël wil op de bezette westelijke Jordaanoever een nieuwe nederzetting bouwen, zegt de uiterst rechtse minister Smotrich. Het plan zou een reactie zijn op de erkenning van de Palestijnse staat door verschillende Europese landen. De gemeente Vlaardingen gaat het huis van de overleden loodgieter Ron van Uffelen nog beter beveiligen. Vanochtend werden er weer twee explosieven gevonden. Er zijn twee verdachten aangehouden. Het weer. Vanavond in het oosten en noordoosten nog enkele buien. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen geregeld zon bij 23 tot 26 graden.